Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump beschuldigt een groep democraten van opruiend gedrag... waarvoor ze volgens hem opgepakt en vervolgd moeten worden. Hij reageert daarmee op een video waarin militairen worden opgeroepen om bevelen te weigeren... als die in strijd zijn met de wet of de grondwet. Trump noemt de video, gemaakt door democratische politici, onder wie ook oud-militairen... opruiing op het hoogste niveau, waarop volgens hem de doodstraf staat. De Oekraïense president Zelensky heeft het 28-puntenplan ontvangen van de Amerikaanse president Trump. Het moet zorgen voor een einde aan de oorlog. Zelensky gaat waarschijnlijk op korte termijn met Trump praten over het plan. Daarin staat volgens bronnen dat Oekraïne de hele Donbass-regio moet afstaan. En ook moet het Oekraïense leger drastisch inkrimpen. Na de brand bij de klimaattop in Brazilië zijn 13 mensen behandeld omdat ze rook hadden ingeademd, meldt de organisatie. De brand was in een tijdelijk gebouw en begon vermoedelijk in een magnetron. Tienduizenden mensen moesten daarna naar buiten. Volgens de organisatie was de brand binnen zes minuten onder controle. Komende dag is officieel de laatste dag van de klimaattop. Door de brand lopen de onderhandelingen vertraging op. Annemarie van Haringen heeft de Max Veldhuisprijs gewonnen. Een oeuvreprijs voor illustratoren van kinderboeken. De 66-jarige van Haringen tekent al meer dan 40 jaar voor andere auteurs... en maakt ook haar eigen prentenboeken. De jury prijst het knallende kleurgebruik, de vriendelijkheid... en de subtiele humor die uit haar illustraties spreekt. De Max Veldhuisprijs wordt één keer per drie jaar uitgereikt. In 2022 won Philip Hopman... Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.